Jeroen van Kamp met het internationaal. Donald Trump is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat Witte Huisdocumenten... over de bestorming van het kapitool worden vrijgegeven. De commissie van het congres wil de documenten inzien om te achterhalen... in hoeverre de oud-president schuldig is aan die bestorming. Volgens Trump mogen de verslagen van vertrouwelijke gesprekken niet worden vrijgegeven... omdat die vallen onder het executive privilege. Dat is het recht dat een zittend president heeft om informatie niet te hoeven delen met het congres of justitie. Maar president Biden is niet van plan dat recht te respecteren... omdat de bestorming van het kapitool begin dit jaar een uitzonderlijke gebeurtenis is. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een politieagent. De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion... tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse gisteren. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de tribune heeft kunnen instorten... en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ingenieursbureau... dat eerder het instorten van het dak van het AZ-stadion onderzocht. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden... wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. In Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram, meldt de politie. Dat gebeurde bij een tramhalte in de wijk Ipenburg. Meerdere getuigen melden aan persbureau Regio 15 dat het slachtoffer een oudere man is... en dat hij door jongeren voor de tram zou zijn geduwd. De politie kan dat niet bevestigen. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft tijdens het Veiligheidsberaad de burgemeesters gevraagd om op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen het Veiligheidsberaad heeft afgesproken daaraan mee te werken, zei voorzitter Hubert Bruls tegen Nieuwsuur. Het Veiligheidsberaad is het orgaan waarin burgemeesters uit alle veiligheidsregio's met elkaar overleggen. Het weer, het is bewolkt. Op veel plaatsen valt regen of motregen en het is een graad of 13. De dag begint grijs, met hier en daar wat regen, maar later klaart het op.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 Like I'm playing for dust and they play too deep for beat. Sad. Little as I got to be. Tell me your future deceased, would it please? Maybe me by my grand when You can't go. God bless you, working on a plan to heaven.